ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. De Israëlische premier Netanyahu heeft de Verenigde Naties toegesproken. Op het moment dat hij die speech begon, liepen afgevaardigden van meerdere landen de zaal uit, uit protest. Voor een half lege zaal in het VN-gebouw in New York, het hoofdkantoor, verdedigde Netanyahu de oorlog tegen Hamas in Gaza en riep hij op tot het vrijlaten van 48 gijzelaars. Lay down your arms. Let my people go. Feed the hostages all of them. The whole 48. Free the hostages now. Ja, het is allemaal weinig verrassend wat hij zei. Hij sloeg zoals altijd veel oorlogstaal uit richting Iran... en liet op een groot bord zien welke tegenstanders in omliggende landen hij heeft uitgeschakeld... omdat ze een bedreiging vormen voor Israël. Maatregelen in Zwijndrecht vanwege jongeren geweld. In vier wijken mag de politie nu iedereen fouilleren voor de zekerheid. En ook komt er een extra bewakingscamera. In Zwijndrecht, in de buurt van Rotterdam, is al een paar maanden lang geweld tussen jongeren. Dat liep vorige week uit de hand toen een jongen van 17 werd neergestoken. Hij raakte daarbij zwaar gewond. En ook was er een explosie bij een huis. En Museum Naturalis in Leiden raakt een flink deel van de collectie kwijt. Het gaat om 28.000 fossielen. Die zijn ooit opgegraven in Indonesië door de Nederlandse wetenschapper Dubois. Hij nam die collectie toen mee naar Nederland, maar dat is volgens een onderzoekscommissie helemaal illegaal. Op basis van het onderzoek dat gedaan is, is aannemelijk dat de Dubois-connectie nooit eigendom geworden is van de Nederlandse staat. Daar duiden alle feiten op. Museum Naturalis gaat de spullen daarom dus teruggeven. We zullen met eh, Indonesië in gesprek gaan over wat zij willen hebben, hoe ze het willen hebben, wanneer ze het willen hebben. Dus hier volgt nog een heel proces. Maar de uitspraak van de commissie en het besluit van de minister gaat over de hele collectie. Dus in principe gaat alles wat Dubois verzameld heeft eh, in Indonesië terug naar Indonesië. En de spullen krijgen daar waarschijnlijk een plekje in het Nationale Museum.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 Er klonk boegeroep en hier en daar applaus. Netanyahu haalde in zijn toespraak fel uit naar Hamas, Hezbollah, Iran en de Houthis. Alle nitazenen, synthetische drugs die op opium lijken, worden verboden. Dat wil het kabinet. Het gaat om drugs die duizend keer sterker zijn dan morfine. En dat leidt snel tot een overdosis. De open dagen bij een asielzoekerscentrum in Hoofddorp en twee AZC's in Amsterdam gaan morgen niet door vanwege de onrust bij opvanglocaties afgelopen week. Er doen ruim 180 opvanglocaties mee aan de open dag. Het is niet duidelijk of meer locaties de open dag schrappen. Het weer, een mix van wolken en zon bij zo'n 16 graden. Morgen ook geregeld zon bij een graad of 17. Dit is ZFM. so comfortable as we explore your image of love.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 gonna celebrate, celebrate and dance so free. One more time, this got me feeling so free. We're gonna celebrate, celebrate and dance so free. One more time, this got me feeling so free. We're gonna celebrate, celebrate and dance so free.